Bij het ongeval waren twee vrachtwagens en drie personenauto's betrokken. Eén vrachtwagen is gekanteld en ligt dwars op de weg. De snelweg A73 is in noordelijke richting... ter hoogte van de afslag Wiegen afgesloten... en dat duurt volgens Rijkswaterstaat nog zeker tot half vijf vanmiddag. Er heeft zich een tweede koper gemeld voor de Britse maaltijdbezorger Just Eat. Technologiefonds Prozus biedt zo'n 5,7 miljard euro voor het bedrijf. Dat is 20 meer dan is geboden door het Amsterdamse Takeaway, het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl. Het is een vijandig bod. Het bestuur van Just Eat is het niet eens met de overname. Takeaway wilde het nieuwe hoofdkantoor vestigen in Amsterdam. Ongeveer de helft van de uitzendkrachten zegt moeilijk te kunnen rondkomen. Volgens onderzoek van vakbond CNV onder 600 uitzendkrachten... profiteren ze nauwelijks van de krapte op de arbeidsmarkt. ING kwam vorige week al tot een vergelijkbare conclusie. Volgens CNV was uitzendwerk bedoeld om drukke periodes of ziekte op te vangen. Maar het lijkt erop dat werkgevers het zien als verdienmodel, zegt de CNV. In Nederland zijn 274.000 uitzendkrachten, 17.000 minder dan vorig jaar. De Nederlandse GGD's vinden dat er beter moet worden gekeken... naar wat de effecten zijn van het klimaatbeleid op de volksgezondheid. Het kabinet maakt zich sterk voor de bouw van windmolens en biomassa-centrales... maar eerst moet worden uitgezocht wat de gevolgen zijn voor omwonenden. Dat staat in een brief van de GGD's aan minister Wiebes. Het weer, bewolking, vooral in het noorden en westen nog een lichte bui... en de rest van het land droog, weinig wind en het is vandaag een graad of 15.